Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het wapen van de 19-jarige man die gisteravond het NOS-gebouw binnendrong... blijkt nep, dat meldt de politie. Tarek Zet kwam rond kwart voor acht het pand in Hilversum binnen. Hij bedreigde een beveiliger met het wapen en eiste zendtijd. Wat hij daarin wilde zeggen is onduidelijk. De student kon in de studio worden overmeesterd door de politie. Hij zit vast. De politie heeft zijn huis in Pijnakker doorzocht en spullen in beslag genomen. Ook hebben agenten met de vader van de verdachte gesproken. Minister Opstelten denkt dat het om een eenmansactie gaat. De twee lichamen die gisteren zijn gevonden voor de Franse kust... zijn inderdaad van opvarenden van de gezonken kotter in het kanaal. Volgens de kustwacht gaat het om een 45-jarige man uit Urk... en een 64-jarige Belg. Een andere man uit Urk en een Portugees worden nog vermist. Het blijft onduidelijk wat er is gebeurd met de gegijzelde van islamitische staat... waarvoor een gevangenenruil werd bedongen. De deadline voor de deal is verstreken... maar het is niet bekend of de gevangenen om wie het gaat nog in leven zijn. IS eist dat Jordanië een Iraakse terroriste vrijlaat. Jordanië wil de terroristen wel vrijlaten... maar alleen als een gevangen gehouden piloot dan ook vrijkomt. IS wil alleen een Japanse journalist ruilen... en belooft dan de piloot in leven te houden. Pensioenfondsen hebben vorig jaar miljoenen verdiend op hun beleggingen. De meeste werknemers en gepensioneerden profiteerden niet van de winsten. Dat de pensioenen niet omhoog gaan komt door de lage rente. Overheidsregels schrijven voor dat pensioenfondsen meer geld achter de hand moeten houden als de rente daalt. En de gaswinning in Groningen wordt niet verder verminderd. Minister Kamp geeft niet toe aan de toenemende druk uit de Tweede Kamer om de gaswinning terug te schroeven tot maximaal 30 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem. Het weer. In het hele land kan het glad zijn door bevroren wegen. In het uiterste zuiden is er kans op sneeuw. In de rest van het land zon en een enkele bui. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het...